Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger zegt dat het langs de grens met Rusland... een groep Russische militaire voertuigen heeft aangevallen. Maar het Russische ministerie van Defensie zegt dat er geen aanval is geweest... en dat er überhaupt geen militair konvooi de grens is overgegaan. Volgens de Oekraïense president Poroshenko zijn de Russen wel degelijk de grens gepasseerd... en zijn voertuigen en militaire apparatuur uit het konvooi uitgeschakeld. Bij een explosie in een dorp in het zuiden van Syrië zijn 22 doden gevallen. De bom zat in een auto en ontplofte bij een moskee waar veel mensen bijeen waren voor het vrijdagmiddaggebed. Het dorp Namar ligt in een gebied dat in handen is van tegenstanders van president Assad. De Duitse geheime dienst heeft een telefoongesprek van Hillary Clinton afgeluisterd. In de tijd dat ze nog de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken was. Dat melden verschillende Duitse media. De VS zou de informatie gebruiken in het meningsverschil over de Amerikaanse afluisterpraktijken. Het telefoongesprek van Clinton zou dienen als bewijs dat niet alleen de Amerikanen zich schuldig maken aan afluisteren. In Os zijn 21 huizen enkele uur ontruimd omdat er een verdacht pakketje was gevonden. De politie was aan het begin van de avond gealarmeerd. Het pakketje was in een wit doek gewikkeld. De omgeving werd afgezet en de explosieve opruimingsdienst werd opgeroepen om het pakketje te onderzoeken. Maar er bleek niets gevaarlijks in te zitten. Daphne Schippers heeft haar tweede gouden medaille veroverd op de EK Atletiek in Zurich. zoals was de sterkste op de 200 meter. Eerder vanavond veroverde Sivan Hassan al goud op de 1500 meter. Nadine Broersen behaalde een zilveren medaille op de zevenkamp. En op de 100 meter voor mannen eindigde Tjurangi Martina als vierde. In de Eredivisie is een wedstrijd gespeeld. Feyenoord speelde de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de Kuip met 1-1 gelijk tegen Heerenveen. Het weer, vannacht valt er een enkele bui, maar er zijn ook brede opklaringen.